Van 4 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De terreurgroep Khorasan is een duidelijke en directe bedreiging voor de commerciële luchtvaart in Europa en de Verenigde Staten. Dat zegt de Amerikaanse topfunctionaris op het gebied van luchtvaartveiligheid. De groep zal bommen ontwikkelen die niet worden opgemerkt door beveiliging op luchthavens. De aanvallen van de VS afgelopen dinsdag in Syrië zouden zijn bedoeld om dreigende terreuraanvallen van Khorasan te voorkomen. Premier Rutte denkt dat onderzoekers niet voor de winter in Oekraïne invalt... kunnen terugkeren naar de rampplek van MH17. Dat zei hij in Nieuwsuur. Nederland stuurde twee weken geleden nog 30 onderzoekers naar Oekraïne... en ook toen waarschuwde Rutte al dat hij niet kon garanderen... dat ze naar de rampplek kunnen, maar dat er wel een uiterste inspanning wordt gedaan. Er liggen nog steeds persoonlijke bezittingen en stoffelijke resten in het gebied. Opel roept 8000 auto's van de modellen Corsa en Adam terug. Omdat er problemen zijn met het stuursysteem. Het Duitse bedrijf raadt autobezitters aan om niet met de auto's de weg op te gaan totdat het is verholpen. Het gaat om wagens die vanaf mei 2014 geleverd zijn. Autofabrikant Ford haalt in Noord-Amerika 850.000 auto's terug naar de garage. Er kan kortsluiting ontstaan en daardoor kunnen de airbags en de veiligheidsgordels van sommige modellen bij een ongeval blokkeren. Voor de ACO Literatuurprijs zijn vier Nederlanders en twee Belgen genomineerd. De zes kandidaten zijn Wessel de Gussinklo, Zeer Helder Licht, Stefan Hertmans, Oorlog in Terpentijn, Guus Kuijer, De Bijbel voor Ongelovigen, deel 2, Tom Lanois, Gelukkige Slaven, K. Schippers, Voor Jou en Frank Westerman, Stikvallei. Het weer, het kan mistig zijn.